1 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Vanochtend is gevonden. Het stoffelijk overschot lag in een droge rivierbedding bij de plaats Silivke in het zuiden van Turkije. Volgens een Turkse politiecommandant was eerder wel in die omgeving gezocht, maar niet op de plaats waar het lichaam is gevonden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Er wordt sectie op het lichaam verricht. De 21-jarige Joey Hofman uit Haaksbergen vertrok eind juni naar Turkije... waar hij met een bevriend echtpaar een huis zou gaan bouwen. In de Westerschelde bij Bad is een groot containerschip vastgelopen. Het scheepvaartverkeer is deels stilgelegd, alleen kleinere schepen kunnen er langs. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een Chinees containerschip van 366 meter lang. Het lostrekken van het schip gaat op zijn vroegst vanavond pas lukken, omdat het eerst laag water wordt. Pas rond 8 uur verwacht Rijkswaterstaat dat sleepboten een eerste poging kunnen doen om het containerschip in de Westerschelde los te trekken. De politie heeft op de A29 bij Klaaswaal zes illegalen uit een koelwagen gehaald. Ze waren in Frankrijk ingestapt en hadden zich verstopt tussen een lading meloenen. De automobilist hoorde geklop in de koelwagen en belde de politie. De zes illegalen komen uit Iran, twee van hen zijn onderkoeld. Ze zijn overgedragen aan de Vreemdelingendienst. De politie heeft bij Rotterdam een Albanees aangehouden die zeer waarschijnlijk een gezochte moordenaar is. De man werd bij toeval opgepakt omdat hij in een auto van een verdacht verhuurbedrijf reed. Hij had ook een vervals identiteitsbewijs bij zich. De man is zo goed als zeker een Albanees die, op, die hoog op de opsporingslijst van Interpol staat. Hij wordt verdacht van moord en wapenhandel. Patrick Luivert en Edgar Davids hebben zich laten misbruiken voor PR... voor de dictatuur van president Mugabe, zegt Amnesty International. Afgelopen week waren Kluivert en Davids in Zimbabwe vanwege een benefietwedstrijd. Ze gingen met Mugabe op de foto. Het weer, vrij veel zon, in het noorden mogelijk een bui en het wordt 21 tot 25 graden. Morgen vrij warm, tot 27 graden, maar wel met kans op flinke regen en onweersbuien. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.